achter Bakbo staan en zouden hem financieel steunen. Al eerder besloot de EU dat Bakbo een aantal mensen om hem heen geen visum meer krijgen voor Europese landen. Het weer vanavond en vannacht droog en 7 graden. Morgenochtend kans op wat motregen.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 Het OM bekijkt of er sprake is van verwijtbaar gedrag en of de juiste vergunningen zijn verleend. De burgemeester van Zwijndrecht kan nog niet zeggen over de oorzaak van de brand in de goederenwagon. Hij zegt dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Wikileaks-voorman Julian Assange noemt het geen toeval dat er nu informatie vrijkomt over de politieke druk rond de Nederlandse Afghanistan-missie. Assange heeft tegen de NOS gezegd dat hij het belangrijk vindt dat alle informatie over een nieuwe missie beschikbaar is voordat daarover een besluit wordt genomen. Hoe dat besluit uitvalt maakt hem verder niet uit. De Noord-Limburgse dorpskernen Aaien en Bergen zijn opnieuw door het hoge Maaswater geïsoleerd geraakt. Vrachtwagens van het leger hebben vanavond een pendeldienst onderhouden. Bekeken wordt of die ook morgen moet blijven. De verwachting is dat het water zakt. Gisteren heeft een F-16 van de luchtmacht de dijken in het noorden en midden van Limburg geïnspecteerd. Dat gebeurde op verzoek van het waterschap. De F-16 was uitgerust met een systeem dat ook in Afghanistan voor grondinspecties wordt gebruikt. Minister Leers voor Immigratie en Asiel kijkt zo snel mogelijk naar de zaak van een jonge asielzoeker uit Almelo. De jongen van acht heeft een hersentumor en heeft mogelijk nog maar een paar weken te leven. Samen met zijn moeder vluchtte hij zeven jaar geleden uit Sri Lanka. Oppositiepartijen willen dinsdag Kamer.